Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen zat afgelopen nacht weer veel te vol. Er sliepen 2015 mensen, zegt opvangorganisatie COA. Dat zijn er een stuk meer dan de afgesproken 2000. En iedere keer dat dat gebeurt moet het COA een boete aftikken... en betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Lokale bestuurders zitten er niet op te wachten, vertelt deze verslaggever van RTV Noord. Eigenlijk willen we die boete helemaal niet. We willen dat er minder dan 2000 mensen worden opgevangen. We willen dat het rustiger wordt in eh, Ter Apel. Eigenlijk zeggen ze het ook bij van begrijp dat nou, want mensen van buiten zeggen van... oh lekker, de gemeente wordt slapende rijk. Ja, dat is ook zo, want het boetebedrag staat nu op 200.000 euro. In Frankrijk zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de bezuinigingen van president Macron en zijn regering. Op meer dan 200 plekken in Frankrijk zijn er vandaag demonstraties, vertelt correspondent Frank Renaud. De acties zijn vanochtend vroeg al begonnen. Bij Toulon in het zuiden zijn twee snelwegen geblokkeerd. In Parijs zijn de eerste scholen bezet door leerlingen. En in het noorden in Lille, daar worden acties gehouden bij een busremise. Daar kan niemand erin of uit. En de grote landelijke demonstratie, die is vanmiddag in Parijs. Begint om twee uur op Place de la Bastille. Ook wordt er in heel Frankrijk gestaakt vanwege die bezuinigingen. Onder andere bij ziekenhuizen, scholen en het openbaar vervoer en met bloedspoed naar een bevalling toe. Dat kan nog wel eens lastig gaan worden voor verloskundigen in Noord-Holland. Want een weg bij Broek in Waterland is dicht voor onderhoud. Dat zorgt voor flink wat vertraging. Zo duurt een ritje van Volendam naar een bevalling in Monnikendam normaal gesproken vijf minuten. Maar er komt nu een half uur bij. Ook deze zwangere vrouw vindt het niet fijn. Het idee dat ze een veel langere aanrijroute eh, hebben geeft wel onrust. En andersom voor ons ook, als we naar het ziekenhuis willen en ook weten dat we moeten omrijden, dat, ja, dat geeft ons wel eh, veel onrust. Maar de provincie wil geen uitzonderingen maken voor verloskundigen. Aan het eind van de maand worden de problemen nog groter, want dan gaat dezelfde weg ook dicht bij Monnikendam. Gaan we naar het weer toe. Veel grijs en in het midden, midden en noorden van het land wat motregen. Vanmiddag wordt het vaker droog en is er in het zuiden wat opklaring. Met wat zon zelfs. Het wordt maximaal 19 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog 30 kilometer file. Zo rijdt het wat langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat ook nog een korte file... bij de knooppunt de Hoek naar de A4 richting Den Haag.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 Het ACM wil weten waar de prijsverschillen vandaan komen in de Nederlandse, Duitse en Belgische supermarkten. Die verschillen hoeven volgens de toezichthouder niet aan de supermarkten zelf te liggen. ACM wil daarom ook kijken naar de winstmarges van leveranciers. In Frankrijk zijn opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen van president Macron. Het weer, het is bewolkt met in het noorden en midden van het land wat motregen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon ook wat vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit is ZFM.